De vooraanstaande republikein werd in november schuldig bevonden aan witwassen en illegaal gebruik van campagnegelden. Gisteren werd de strafmaat bepaald. De Lee zegt dat hij op politieke gronden is veroordeeld. Hij zei in de rechtszaal dat hij geen spijt kon betuigen over iets wat hij niet had gedaan. De Lee zat 22 jaar in het Huis van Afgevaardigden en was een tijd lang leider van de Republikeinse fractie. Vorig jaar nog probeerde hij zijn reputatie te verbeteren door deel te nemen aan het tv-programma Dancing with the Stars. De plotselinge vloedgolf die vandaag de Australische deelstaat Queensland trof... heeft aan zeker acht mensen het leven gekost. Er worden nog 72 mensen vermist. Premier Bly van Queensland heeft gezegd dat voor het leven van elf vermisten wordt gevreesd. De meeste doden vielen in de stad Toowoomba. Het hoge water trof de stad onverwacht en verdween even snel als het was gekomen. Een politiecommissaris sprak van een binnenlandse tsunami... Volgens autoriteiten stroomt het water nu oostwaarts weg van de stad richting zee. Waarschijnlijk zal ook Brisbane ermee te maken krijgen. De overstromingen zijn het gevolg van de hevige regenval die Queensland al wekenlang teistert. De drugsoorlog in Mexico heeft de laatste dagen tot tientallen moorden geleid in de badplaats Acapulco. In vier dagen tijd zijn bij afrekeningen tussen drugsbendes zeker 31 doden gevallen. Er werden ook twee politiemensen doodgeschoten op een boulevard.